hebben wij je grote voeten, jongens, wat een grote. Enorme grote blote pooten, Grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij je grote voeten. Langs alle muren, grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij je grote voeten, jongens, wat een grote. Mijn linkervoet, mijn rechtervoet, enorme grote grote voeten. Ik heb, eh, ik heb mijn voeten al twee een naam gegeven. Een naam? Ja, goeie Leuk. Grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij grote voeten. Jongens, wat een grote. Enorme grote blote poten. Maar Wel twee keer rijden. Grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij grote voeten. Jongens, wat een grote. Mijn linkervoet, mijn rechtervoet. mijn grote blote voeten. Als ik mijn schoenen uittrek, vallen alle twee bewusteloos. Nou, laat zet ik voet wees maar gewonden. Grote voeten, grote voeten. Geen idee waar we ze laten moeten. Oh, het is mooi kloten. Ze staan steeds op, ze staan steeds op. Ze staan steeds op mijn poten. Over de grote. Over